Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran claimt dat het weer een Amerikaanse F-35 heeft neergeschoten. Volgens het staatspersbureau gebeurde dat in het midden van het land. De kans zou klein zijn dat de piloot het heeft overleefd. De VS heeft nog niet gereageerd. Kuwait is vanochtend weer aangevallen met raketten en drones... en daarbij zou een raffinaderij zijn geraakt. Twee agenten op Aruba moeten toch de cel in voor het doodschieten van een man van 19 begin vorig jaar. Na een achtervolging schoten ze 20 keer op de man die toen stilstond met zijn auto. De agenten voelden zich toch bedreigd, vertelt correspondent Dick Draaier. Die stellen dat ze zich dus in een gevaarlijke situatie bevonden. En volgens hem bewoog de auto dus in hun richting. En vreesden ze te worden aangereden. En daarom zeggen ze dat ze handelden uit zelfverdediging. Maar ja, daar gaat de rechtbank dus niet in mee. Het OM eiste een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Dat leidde tot veel protesten. De rechter heeft nu drie jaar cel opgelegd, waarvan één voorwaardelijk. Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn die het strafbaar wil stellen... om beelden te verspreiden van slachtoffers van ongelukken. Deze week gingen beelden rond over de zelfdoding van twee scholieren in Capelle aan den IJssel. Vandaag dienen GroenLinks, PvdA en CDA een initiatiefwet in... waarin staat dat verspreiders kunnen worden vervolgd als een betrokkenen aangifte heeft gedaan. En gisteravond was in Ahoy in Rotterdam weer het eerste optreden van de Belgische meidengroep K3 in de originele bezetting. Voor het eerst sinds 2009. Er waren 17.000 fans bij het concert van Karen, Christel en Kathleen voor veel fans voelden het weer even alsof ze kind waren. Ja, dit was altijd al een droom. Als de eh, reunie zou komen, dan moesten we hierheen gaan. Dus eh, vandaar. Ja, echt heel bijzonder. Ik heb er zoveel zin in. Gewoon, het is echt een stukje van, eh, van vroeger. Nostalgie. In totaal staat K3 17 keer in hoi. Daarna volgen nog shows in Antwerpen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Er valt wat regen In het oosten nog wat zon. Ook vanmiddag regen en 9 tot 12 graden.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 en dat is pijnlijk voor familie of nabestaanden. Iran claimt dat het weer een Amerikaanse F-35 heeft neergeschoten. Volgens het staatspersbureau gebeurde dat in het midden van het land. De kans zou klein zijn dat de piloot het heeft overleefd. De astronauten van de Artemis 2 zijn nu echt onderweg naar de maan. Vannacht hebben ze de baan om de aarde verlaten. Het is de eerste maanreis in 54 jaar. Het weer bewolkt en wat motregen. Bij een stevige wind wordt het 9 tot 12 graden. En vanmiddag gaat het weer regenen. Dit is ZFM. Zandvoort. ZFM. girls getting busy. Uh. Let you see shade of gray Always something on her mind Every single day But now she's lost her way And where does she go from here?